Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Wil je vandaag naar het strand? Ga dan lekker op tijd die kant op. De ANWB komt met dat advies. Het wordt vandaag en morgen hartstikke warm. Luister maar naar onze weerman. Op grote schaal tropische temperaturen, dat zijn waarden boven de 30 graden. Dinsdag wordt de warmste dag van de week. Dan hebben we in het midden van het land 36 of 37 graden. En in het zuiden wordt het dan 38. Ja, dus zullen een hoop mensen met hun handdoek en koelbox naar zee willen om even te plonzen. En dat kan dus zorgen voor lange strandfiles. En dat is geen pretje, zegt de ANWB. Neem dan ook voor de zekerheid extra water mee en een parapluutje waar je onder kunt gaan staan wanneer je langs de weg moet staan met pech. Straks om 10 uur dan gaat het hitteprotocol van start. Mensen die met pech langs de weg staan worden daar zo snel mogelijk door Rijkswaterstaat weggehaald. Bij de aanslag op een basisschool in Texas is een hele hoop misgegaan. Dat staat in een rapport van een commissie die onderzoek deed naar dat drama. Op een school schoot een man eind mei 19 kinderen en twee leraren dood. Het blijkt nu dat hij een paar uur lang zijn gang kon gaan. De bijna 400 agenten die naar het bloedbad waren gestuurd... deden lange tijd niets om de schutter uit te schakelen. Dat kwam volgens de commissie onder meer door gebrek aan leiderschap en slechte communicatie. En een oranje feest gisteren. De hockeysters zijn weer wereldkampioen. Ze wonnen van Argentinië. Jansen, Jansen zelf. Gepakt door Soetsi en de rebound gaat erin via Verschoor. 1-0 voor Nederland. Atla, voor voorder en raak. Is dit al de beslissing? Je zou het bijna denken. Albers, verlies Albers voor de 3-0. Verlies zie jou hoor. Uiteindelijk ging er ook nog eentje in bij de tegenpartij. Maar Nederland won dus met 3-1 en dus kon het feest losbarsten. De hockeysters weten inmiddels wel hoe ze een kampioensfeestje moeten vieren. Voor de derde keer op rij pakken ze het wereldkampioenschap. En het weer nog. Het wordt massaal smelten vandaag. Veel zon en vanmiddag bijna overal 30 graden of warmer. In het zuiden kan het zelfs 35 graden worden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het langzaam op de A9 Amstelveen richting Alkmaar... tussen Bad Hoefdorp en Knopend Polderplein met 10 minuten vertraging.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 Does anyone wanna go on the roof? Does anyone wanna go in the garden? Does anyone wanna go dance up on the roof? anyone wanna go waltzing in the garden? Does anyone wanna go dance up on the roof? All the time, sequence even now.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 party. Come, let's party. Da da da da da da da party. Say let's party. Da da da da da. Say la la la. Da let's party. da da da. la la. Party. Party. Ik ben nog mezelf, maar niet dezelfde als voorheen.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 Het RIVM heeft voor vandaag het Nationaal Hitteplan voor het hele land in werking gesteld. Iedereen krijgt het advies om de komende dagen goed te drinken en zich niet te veel in te spannen. Bij een schietpartij in een winkelcentrum in de Amerikaanse staat Indiana heeft een man drie mensen doodgeschoten. De schutter werd zelf door een gewapende omstander doodgeschoten. Bij het etnisch conflict in Sudan zijn tientallen mensen om het leven gekomen. De onlusten in het zuiden van het land ontstonden afgelopen week na de dood van een boer. Achterliggende oorzaak is een conflict over land.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 I, never thought I'd cry from seeing people die for their own conviction. I know it's all been said before, but still you don't seem to stop the boy. I need peace, I need love, I need all the need chocolate cake and lemon pie. I need all the things that make you smile. I want rain and I want sunshine. I want all the things sent from the sky that put a smile upon your face and make this world a better place. I need the simple things that help me get by.